Burgemeester Abu Talib zei eerder dat bijna al die explosies te maken hebben met drugscriminaliteit. Op een andere plek in Rotterdam was vannacht een schietincident. Daarbij werd een man van 25 geraakt in zijn been. Hij moest naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. In Den Haag zijn gisteravond zwarte schermen geplaatst langs een deel van de A12. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen daar vanmiddag de weg blokkeren. De schermen zijn daar neergezet om te voorkomen dat er voorwerpen aangegeven kunnen worden om de weg te blokkeren. Bij een grote wegpartij op het strand van Bloemendaal gisteravond zijn tenminste negen mensen gewond geraakt. Drie van hen moesten met steekwonden naar het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. De aanleiding voor de ruzie is onbekend. De politie roept getuigen op om zich te melden. De afgezette, afgezette voor, vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili... wil volgende week haar werk als Europarlementariër hervatten. Dat melden haar advocaten. Kaili werd in december opgepakt vanwege haar vermeende rol bij corruptie. Na vier maanden in de cel werd ze vorige maand vrijgelaten. Ze blijft verdachte in de corruptiezaak. Gistermiddag is een man ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek. Hij werd onder dwang meegenomen in een auto. De politie wil met spoed weten wie de man is... en heeft daarom beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ruud van Nistelrooy heeft voor het eerst na zijn vertrek bij PSV van zich laten horen. In een tweet somt hij op wat hij bij de Eindhovense ploeg bereikt heeft... en bedankt hij de supporters. Van Nistelrooy stapte woensdag op bij de club omdat er klachten waren over zijn manier van werken. Het weer, flink wat zon, later wat sluierwolken, weinig wind en het wordt 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig, maandag is het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.